Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky gaat vandaag de VN-veiligheidsraad toespreken via een videoverbinding. Hij wil het hebben over de gedode burgers in de plaatsen van waaruit Russische troepen zich nu hebben teruggetrokken. Hij vindt dat er een compleet en transparant onderzoek moet komen. Zelensky roept journalisten op om af te reizen naar bevrijde plaatsen om daar verslag te doen van burgerslachtoffers. Volgens hem doen Russische troepen er alles aan om het bewijs van oorlogsmisdaden te vernietigen. Minister De Jonge verstuurde in zijn tijd als coronaminister werkmails via zijn privémailaccount. Dat is in strijd met de richtlijnen voor bewindspersonen. Een deel van de oppositie wil daarom opheldering van premier Rutte en minister Bruinslot van Binnenlandse Zaken. Want mogelijk is er informatie verloren gegaan die relevant kan zijn voor onderzoek naar de coronatijd. De landelijke eenheid van de nationale politie moet volledig op de schop. Dat staat in een tussenrapport van de commissie Snijders die onderzoek doet naar de organisatie. Er waren de afgelopen jaren verschillende problemen. Medewerkers werden onvoldoende gesteund door de leiding... of voelden zich soms zelfs onveilig binnen de organisatie. Minister Gus van Justitie en Veiligheid is het eens met de conclusies uit het tussenrapport... en heeft de korpschef gevraagd om te kijken hoe de politieeenheid anders ingericht kan worden. Ketanji Brown Jackson wordt vrijwel zeker de nieuwe rechter in het Amerikaanse Hoge Rechtshof... Drie republikeinse senatoren scharen zich achter haar benoeming... en daarmee is er een meerderheid in de Senaat. De 51-jarige Jackson wordt dan de eerste zwarte vrouw in het Hoge Rechtshof... en de eerste opperrechter die door president Biden is voorgedragen.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 loop me uit te slopen, doe dit normaliter nooit. Zo achter mijn gevoel aanlopen. We stonden ogen nog, je had me bij ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je houdt me bij hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit de sloven, doe dit normaal er nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden oog nog je had me bij hallo Ik zag je staan en ik dacht Hallo, je kwam dichterbij en je zei de eerste hallo.